Goedemorgen, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Agenten hebben een eind gemaakt aan een groot illegaal feest in de buurt van Hilversum. Honderden feestgangers stonden daar in de bossen langs de A27 te dansen. Rond twee uur vannacht werd het feest door agenten afgekapt en moesten de, en moesten ruim 300 jongeren vertrekken. Op parkeerplaatsen in de buurt stonden honderden auto's uit heel het land. Twee mensen zijn opgepakt, een dj en een bezoeker die een agent zou hebben geschopt. Bij een politieactie in de buurt van Schiphol hebben agenten in een auto explosieven gevonden. Twee mensen zijn opgepakt. Het stel trok de aandacht van agenten op de A4 en werd aan de kant gezet. In de auto lagen dus explosieven. De politie denkt dat de twee plannen hadden voor een plofkraak. Inwoners van Melbourne moeten de strenge coronamaatregelen toch nog even uitzitten. Daar kijkt iedereen al weken uit naar de versoepelingen. Maar vanwege een nieuwe corona-uitbraak in het noorden van de stad wordt dat uitgesteld. Daar wachten nog zeker 3000 mensen op de uitslag van hun coronatest. Een mondkapje dragen is overal verplicht en je mag niet meer dan 25 kilometer van je huis vandaan zijn. En kun jij toevallig 200 matrassen en 50 tv's goed gebruiken? Een cruiseschip dat al vier maanden in de haven van Vlissingen ligt... wil vanwege een grote renovatie van de spullen af. Zowel particulieren als organisaties kunnen het spul van nog geen jaar oud in één klap meenemen. Het is zonde om deze matrassen bij het grofveld te zetten. En misschien kunnen we mensen ermee helpen. Het zij eh, asielzoekerscentrums, andere liefdadigheidsinstellingen. De nieuwe eigenaren liggen in ieder geval goed, weet de tevreden kapitein van het schip. I have a good in my cabin too, <laughs> yes. They are very good. Je moet er wel snel bij zijn. Het schip vertrekt volgende week naar Italië. Het weer, het is vandaag bewolkt en nat, maar het moet in de middag wel wat droger worden. Het wordt een graad of 14. verkeersupdate. verkeersupdate.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 Dat levert ook meer verkeer op op de A10 Zuid. Tussen Amsterdam-Slotermeer en Buitenveldert staat een file van 6 kilometer... en is de vertraging ongeveer 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Als Evi en Lars bij het spoor spelen Stan stil gaan staan. Mag Nick met zijn trein het station niet in? Missen Els en Omar hun aansluiting naar Schiphol? En ziet Jamie zijn ouders niet meer voor hij een jaar naar het buitenland gaat? Laat je kinderen niet bij het spoor spelen.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 En ja, dat is juist het leuke van de, dit programma We draaien natuurlijk hele bekende werkjes tussendoor... en af en toe eh, proberen we ook wat nieuws te laten horen... en of iets bijzonders uit de oude doos. Dus dat is kenmerkend voor deze programma's voor iedereen moet er wat in zitten. En als je denkt, wie was deze zangeres en basspeelster? Dat was natuurlijk Nicky Parrott van haar cd Moon River. Ik dacht cd'tje uit 2008, als ik uit mijn hoofd. Zij is een oorspronkelijk Australisch, dacht ik. Nicky Parrott heeft aardig wat cd's gemaakt. Mooie muziek, van eh, mainstream eh, jazzmuziek, zou ik maar zeggen. En eh, dan gaan we hierachter iets doen van George Shearing, had ik me voorgenomen. Dat moet ik wel even opzoeken, George Shearing. Eh, ja, heb ik hem. I'm Lost. Komt van de eh, eh, cd Paper Moon, cd uit 1969. George Shearing. I'm Lost. op dit album speelt eh, George Shearing eh, eigenlijk de muziek van eh, Nat King Cole. Cool Porter. Ehm, <clears throat> in het eerste uur heb ik iets gedraaid van een nummertje van Shirley Sweerers. En dat ga ik nog een keer doen. Ik had al gezegd dat ze ook samen met de Dutch Winkelers Band zong. You Don't Know, Shirley Sweerers. een nummertje uit de oude doos, zo gezegd. 60 eh, jaar volgens mij. Maar goed, eh, eh, niet verkeerd. Af en toe nog eens wat Nederlands werk tussendoor te draaien. Eh, dan kom ik bij een hele nieuwe cd. En die is gemaakt door een saxofoniste. Maar eigenlijk speelt ze veel meer dan saxofoon. Ze speelt ook fluit, uh, houten blaasinstrumenten en eh, koper. En zij heet Alexa Tarantino. En die heeft ook een, nieuwe cd uitgebracht. En dat is ook zeer de moeite waard. Het is een New Yorkse, een grote naam in Amerika al. Geeft ook veel lessen en heeft met heel veel mensen gespeeld. Onder andere met Winston Marsalis. En ik ga iets van haar nieuwe cd draaien. En dan moest ik even kijken wat ik ging uitzoeken. En ik vind dit wel een, een mooi nummer. My Ship. En dat doet ze op de, ik denk fluit is het. Ja, dat was eh, Alexa Tarantino op de fluit. Ik denk dat de altfluit was zo te horen. Eh, Steven Vijfke op de piano. Joe Martin op de bas. Mooie baspartij. en Rudy Royston op de drums. Deze CD heet eh, Clarity en is uit 2020. En deze dame zou ik zeker in de gaten houden. Want deze CD is zeker zeer, zeer, zeer de moeite waard nog een CD uit 2020. En dat is deze dus even kijken welke ik dan precies uh, uitgezocht... Oh ja, ik weet alweer. Diane Schuur is dat. There, die cd uitgebracht. There is always one more time. De eh, Running on Fate heet de cd. En dat is ook een vrij nieuwe cd. Eh, ook in 2020 uitgekomen. There is always one more time. Er is altijd nog een, een nieuwe kans. Diane Schuur. your whole life somehow. Wasn't much till now, and you've almost lost your will to live. No matter what you've been through. long as there's breath in you, there is always one more time. And if your dreams go back, dreams can't come true. Cause it's funny about dreams. As strange as it seems, there is always time. Turning corners is only a state of mind, yes, it is. Keeping your eyes closed is worse a heart out there looking for someone to share. I don't care if it's been turned down time and time again. And if we meet one day. Cause there is always one more time. it's been turned down time and time and time and time again. vond ook de trompet aardig klinken. Die werd bespeeld door Kyle Palmer. Mooi cd geworden, 2020 cd'tje. Eh, ja, dan gaan we toch eh, naar de wat oudere eh, spullen toe. En dan kom ik terecht bij Donald Byrd. Bij een, een fancy free cd-lp. En daar staat een mooi nummer op, Weasel ja, het nadeel van de stukken die nu komen... zijn, ze zijn allemaal veel te lang. Dat zijn, dit, de, dit is negen minuten, dus ik kan hem een klein stukje laten horen. Eh, Donald Bird, komt die, Weasel. Ja, prachtige muziek van Donald Byrd. Ik moet hem helaas afbreken, want het gaat nog echt een poosje door. Eh, Weasel van de LP-CD uh, eh, Fancy Free. Eh, ja, ik kom nu in de categorie ja, muziek die ik zelf heel erg mooi vind. En daar, daar hoort ook dit nummer bij. Het is een bekend nummer, Willow Weep For Me. dat is van Ted Jones en Mel Lewis Orchestra. All oh, My Yesterdays komt het van 1966. Prachtig nummer. Willow, Weep For Me. Eh, ja, ook zes minuten moet kunnen. dit is wel wat juist mooi maakt natuurlijk. Ted Jones en eh, de Mel Lewis Orchestra, Willow Weep For Me. En dat van de LP-CD All My Yesterdays. Prachtige, prachtige CD. Ehm, een vrouwelijke supergroep in de jazz. Bestaat die? Ja, die bestaat tegenwoordig. En die bestaat uit de volgende mensen. Eh, piano René Rosnes. Uh, saxofoniste, tenorsaxofoniste Melissa Aldana klarinet Annette Cohen... trompetist Ingrid Jensen, drummer Alison Miller... bassist Noriko Uda en zanger Cecile McLaurin-Salvent. Ja, dat zijn niet de eerste, de beste in de jazzmuziek natuurlijk... die hier met elkaar een beentje gevormd hebben. En eh, daar gaan we iets van draaien, van deze splinternieuwe cd. En dat is een bekend nummer. Dat is geschreven van eh, een Beatle-nummer van Lennon en McCartney. Fool on the Hill. Artemis heet de superformatie. Artemis, Fool on the Hill. Eh, even kijken, heb ik hem. En Ingrid Jensen eh, speelt eh, de trompet solo's. Artemis was dit. En eh, op de trompet eh, Ingrid Jensen. Ja, fantastisch, fantastisch. Prachtige cd geworden van deze vrouwelijke superformatie. Allemaal gerenommeerde mensen die samenspelen in de band Artemis. Nieuwe cd onlangs uitgekomen. Eh, wat ook nieuw is, dat is van een drummer. En die drummer heet Joe Farnsworth. En op zijn cd spelen mee Winston Marsalis, Kenny Barron en Peter Washington. Joe Farnsworth is een... ja, die cd heet Time to Swing een mooie cd geworden. Er staan leuke nummers op. En Hesitation is een, eh, een nummer van Winton Marsalis. Hij heeft het zelf ooit op een plaat ook gezet. Is wel een grappig nummer. Ik, eh, die ga ik even laten horen. Hesitation van de cd Time to Swing, cd uit 2020. cd geworden van Joe Farnsworth. Time to Swing, uitgebracht 2020. Eh, ja, mooie eh, drumsolo zat erin van hem. Eh, wie ook een cd uitgebracht heeft in 2020 is Gregory Porter. All Rise heet die cd. En You Can Join My Band is een nummer wat ik wel leuk vind. Dat deed me denken aan die band Artemis met al die topvrouwen die erin zitten.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 We hebben uh, ja, alweer twee uur jazz eh, eh, gehad. Dus ik moet helaas gaan afsluiten. Ik moet het nummertje onderbreken. En ik hoop dat je het leuk vond. Er zat van alles tussen. Er zat oud tussen, er zat nieuw tussen. Er zat live jazz tussen, zou ik maar zeggen. Live cd's. Kortom, van alles wat, voor iedereen wat, zat er wat bij. Ik wilde graag afsluiten met een nummertje van de cd. Eens even kijken, van even kijken, Johnny Laporte. En Oscar Benton, Mirrors Don't Lie. Een cd uit 2019. En Don't Take Me to the Gym. Gym heet dat nummer. Dat is van toepassing, van sommige mensen... die zijn door de corona best wel wat kilootjes aangekomen. En tot slot, eh, Johnny Laporte... Don't Take Me to the Gym. Eh, gym samen met Oscar Benton. Eh, ik hoop dat je het leuk vond. Tot de volgende keer. Maak er een mooie dag van. See you later. One more, please. Put me on a diet, cause I'm too young to die. They put me on a diet No matter how I try this is too sweet And that is too fat They put me on a dream How do you like that? Don't take me to the gym, gym Don't take me to the gym Don't take me to the gym, gym don't take me to the gym. I can't bring this. I can't bring that. No alcohol. How do you like that? Turn around. Turn around. I'm lying on the ground. I can't hear this. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. See you next time. Ik weet niet precies uit mijn hoofd is.